Door Albegens met het NOS-journaal. Een forse aardbeving op het Indonesische land werd op een diepte van 8 kilometer getroffen... door een beving met een kracht van 6,3. Volgens de autoriteiten is een gemeentehuis ingestort... raakte een moskee en enkele huizen beschadigd. Over slachtoffers zijn nog geen berichten. Twee weken geleden richtten drie forse bevingen al enorme verwoestingen aan op Lombok. 460 mensen kwamen toen om het leven... en honderdduizenden mensen raakten hun huis kwijt. De man die dinsdag in Londen inreed op voorbijgangers is aangeklaagd voor poging tot moord. Bij de aanslag in de buurt van het parlement vielen drie gewonden. De verdachte, een 29-jarige Brit van Soedanese afkomst, staat morgen voor de rechter. Vanwege de plek van de aanslag en de manier waarop hij op de mensen inreed... wordt zijn daad als terrorisme beschouwd. Toch wordt de man niet aangeklaagd voor een terroristisch misdrijf. Ecuador heeft de grens gesloten voor Venezolanen. Alleen Venezolanen met een paspoort mogen het land nog in, maar de meesten hebben alleen een identiteitskaart. De laatste tijd kwamen via Colombia elke dag meer dan 4000 Venezolanen Ecuador in. En vandaar reizen velen door naar familie in Peru en Chili. Colombia heeft bij Ecuador geprotesteerd tegen de grenssluiting. Volgens de VN zijn er sinds het begin van de crisis in Venezuela ruim 2,3 miljoen mensen gevlucht naar landen in de regio. In Os heeft een man vannacht een mondvol bloed naar een agent gespuugd. De man van 38 kreeg net op dat moment eerste hulp van de politie... omdat hij bebloed op de grond zat. Vermoedelijk was hij onder invloed van drank en drugs. Tijdens de aanhouding zijn meerdere agenten bedreigd en mishandeld. Allemaal hebben ze aangifte gedaan. Het weer vandaag blijft het grotendeels bewolkt. Alleen in het zuidoosten schijnt de zon geregeld. Vooral in het westen ook af en toe regen. Door 22 tot 26 graden.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 Op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. We gaan nu luisteren naar het quintet van George Shearing. De straight spannende pianist die ongelooflijk veel composities de wereld en heeft gezonden. Uh, op enig moment is zijn uh, kwartet eh, aangevuld een tijd lang met Toets Tielemans. Toets Tielemans, die kennen we natuurlijk allemaal, die ging op enig moment het idee krijgen dat hij in België en Nederland en Noord-Frankrijk niet zo aan de bak kon. En zei, ik ga naar Amerika. En heeft die sprong gemaakt. En toen is hij binnen de kortste keer terechtgekomen bij de groep van eh, George Shearing. En als gitarist en als uh, harmonica-speler. Mondharmonica. En eh, pas veel later is hij alleen nog maar mondharmonica gaan spelen. En hij was natuurlijk een uitstekend gitarist. Bekend geworden door het un, zogenaamd unisono meefluiten. Dat wil zeggen dat hij de noten die hij speelde op de gitaar... precies gelijktijdig op de juiste toonhoogte, op dezelfde toonhoogte meefloot. Nou, we gaan luisteren naar ehm, het eh, combo van George Shearing met toet Stielemans. En het stuk heet Undecided. zei het, dat was het eh, combo van George Shearing met op gitaar en op mondharmonica Toets Tielemans. Ik ga nog een stuk laten horen van eh, George Shearing, maar dan zonder uh, Toets Tielemans. En dat is het stuk Changing with Times met Marjorie Hyams op de vibrafoon... George Shearing, tevens de componist van het stuk op piano. Chuck Wayne op gitaar. John Levy op de bas en Denzel Bess op het slagwerk. Changing with Times. Thank you. sharing changes with time. En dat had betrekking op het feit dat eh, als je naar het stuk luistert... dat je ineens denkt, hey, het, eh, het ritme verandert. Het tempo blijft natuurlijk hetzelfde, maar het ritme verandert. En eh, zo maken vele componisten, vele jazzmuzikanten... die zelf stukken componeren die maken daar eh, hele interessante stukken van. We gaan nu luisteren naar eh, de dame die afgelopen week is overleden... en waar ontzettend veel aandacht aan is besteed in de media. Arita Franklin. Ik heb eh, van een cd waar alleen maar live jazzconcerten op staan... heb ik een stuk gevonden waarin zij zingt Love for Sale. try my wares, love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, everything but true love, love for sale. Advertising young love for sale price for a trip paradise. Love for sale. Let the poet's vibe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. Now if you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love. New love. Everything but true jazzing young, young love. Ja, terecht applaus voor uh, Aretha Franklin. Op de ranglijst van de 100 beste zangers aller tijden van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone... staat zij nog steeds op de eerste plaats. Er is genoeg over geschreven, u hebt van alles gelezen. Ik ga ehm, nog één stuk van haar laten horen... en dat is eh, van de cd Jazz at the Cinema... waarin zij vertolkt in de film Porky and Bess... It Ain't Necessarily So. necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Mm, now, little David small, but oh my. ever heard about Jonah? He lived in a well. You ever heard about Jonah? He lived, lived in a well. And he made his home in that fish ship's abdomen. Yes, Jonah, he lived in a well. whenever it's possible. But with a little grain of salt. It ain't no necessarily. It ain't. It so. Ain't necessarily so. Ain't, ain't, ain't necessarily so necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily. Thelonious Monk. Met zijn, eh, eh, met zijn groep. En eh, dat was ook een eigen compositie. En dat was Straight No Chaser. Dan is het nu tijd voor onze Nederlandse vocaliste... die ook afgelopen seizoen in de krocht geweest is. Met succes en die over de hele wereld uitzwermt. Eveneens met veel succes. En dan heb ik het over eh, mevrouw V. Klaassen. We gaan haar nu eh, horen in een stuk Without a Song. go wrong. A girl ain't got a friend without a song. Without a song, life would be incomplete. An endless stream where we will never meet. There's no refrain. The words can't touch the heart without a song of my trouble and woe, but sure as I know the river will flow, I'll get along as long as this song is strong in my soul. I'll never know what causes rain to fall. I'll never know what makes grass so tall. I only know there ain't no love at all without a song. da da da Twee Klaassen, Without a Song. Prachtig vertolkt. En eh, zij wordt ook genoemd als de opvolgster van uh, eh, Rita Reis. Ik ga nu eens laten horen van eh, de band van Chris Barber... die al heel lang speelt. En tegenwoordig geloof ik met 12, 13 man op het podium staat. En steeds vernieuwd. Dat is, blijft natuurlijk ook heel goed. En uh, in dat geweld komt er dan ineens een nummer voorbij. Wat uh, heel aandoenlijk is en heel klein. Dat is uh, het stuk Who's Blues. Gitaar en mondharmonica. Chris Barbers Jazzband. Met eh, Chris Barber zelf op de trombone. Uh, met het stuk Who's Blues. Dan is het nu tijd voor de big band sound. Want dat hebben we nog niet gehad in deze uitzending van ZFM Jazz. En ik heb gekozen voor een puiken Nederlandse big band. De Jan Molenaar Big Band uit Noord-Holland. Speelt al uh, ongelooflijk veel jaren. En met heel veel succes. En dit is een eh, opname uit, ik zou het niet meer weten wanneer, een aantal jaar geleden. 2007, denk ik. Met op de bas onze eigen Erik Timmermans op het slagwerk. Joost Kesselaar, piano Kajan Witmer. Ja, en uh, allemaal onder leiding van Jan Molenaar. Er wordt gezongen door een dame uit Nieuw-Zeeland... waarvan uh, de Critici destijds zeiden toen er een cd uitkwam... She sings with fire in her belly. En dan heb ik het over Hattie St. John. En we gaan het allemaal horen hoe het klinkt in het stuk Don't Get Around Much Anymore. Saturday dance. Heard they crowded the floor. I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. But they'd have asked me about you. Don't get around much anymore. als een huis staat het. Daar zijn we zeker van. We gaan nog een stukje horen van de Jan Molenaar Big Band... met als zangeres Hattie St. John. En dat is een eh, stuk van Johnny Mercer. En dat heet Traveling Light. dress. my memories. Some lucky night. de Jan Molenaar Big Band. Met, eh, ja, Hattie St. John Traveling Light. Het is alweer bijna afgelopen met ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En eh, we hebben nog eh, een klein nummertje te gaan. We hadden ooit de de jazzfestivals in Zandvoort. Uh, maar dat is allemaal het verleden. We hebben gelukkig nog jazz in de krocht. En die gaan eh, na de vakantie weer beginnen met een reeks van prachtige concerten. terugdenkend aan de jazzfestivals... Eh, kan het niet anders dan dat we ook uitkomen bij Jaap Dekker... met zijn Boogie Woogie groep. Ik ga laten horen...